Mariette Krol met het NOS Journaal. Buma van het CDA, Pechtold van D66 en Klaver van GroenLinks zijn onlangs bedreigd. Dat zeiden ze in Nieuwsuur, maar ze wilden niet ingaan op de details. Pechtold zei alleen dat hij dinsdag aangifte heeft gedaan... en dat hij er verder niets over wil zeggen omdat dat vaak tot kopieergedrag leidt. Volgens GroenLinks-leider Klaver zijn de bedreigingen voor gemeenteraadsleden en wethouders veel heftiger... omdat zij makkelijker te benaderen zijn voor kiezers. Gisteren werd bekend dat VVD-fractievoorzitter Zeilstra een kogelbrief heeft ontvangen... na aanleiding van zijn uitspraken over de opvang van asielzoekers in Nederland. Sergio Orlandini, de vroegere president-directeur van KLM, is overleden, meldt het vakblad Zakenreis. Orlandini was van 1973 tot 87 de hoogste baas bij KLM. Daarna bleef hij nog jaren commissaris. Orlandini was geboren Italiaan, maar kwam als vijfjarige naar Nederland. Volgens de huidige KLM-directeur Elbers heeft KLM veel aan Orlandini te danken. Mede door zijn enorme inzet en visie is KLM uitgegroeid tot een toonaangevende luchtvaartmaatschappij, zei Elbers. Orlandini was 94 jaar. Voor de kust van Lesbos is in slecht weer een vissersboot met vluchtelingen gekapseist. De Griekse kustwacht zegt dat er 242 opvarenden zijn gered. Zeker drie mensen zijn verdronken. Eerst werd gemeld dat het om een boot met 100 mensen ging. Later spraken bronnen van 300 opvarenden. Eerder vandaag redde de kustwacht bij Lesbos al 40 mensen. Minister Plasterk en de nationale politie zijn de grootste schenders van de privacy, zegt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Plasterk heeft in Amsterdam de jaarlijkse Big Brother Award gekregen, een publieksprijs. De minister werkt aan een wet die veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geeft om af te luisteren. De politie krijgt een prijs omdat die burgers met afwijkend gedrag al bij voorbaat als verdachten zou zien. Het weer, vannacht kans op mist, de komende dag vooral in de middagzon en 13 tot 15 graden.